Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Nederland organiseert waarschijnlijk in 2014 een internationale nucleaire veiligheidstop. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben Nederland gevraagd gastland te zijn en de regering heeft daar positief op gereageerd. De Nuclear Security Summit is een idee van president Obama. De eerste top was in 2010 in Washington, de tweede werd gehouden in 2012 in Seoul. Tijdens de top wordt op het hoogste politieke niveau gepraat over nucleair terrorisme en de smokkel van nucleair materiaal. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het voorkomen van nucleair terrorisme voor Nederland een topprioriteit. Rusland blijft Nederlands vlees en zuivel invoeren, maar sluit de grens voor levende runderen. De Russen hebben dat besloten in verband met het Smallenberg-virus. Vanmiddag was er in Moskou overleg tussen Nederlandse en Russische deskundigen. Volgens staatssecretaris Bleker kunnen er over een paar weken waarschijnlijk wel runderen worden uitgevoerd en is het belangrijker dat de export van vlees en zuivel doorgaat. Daarmee is jaarlijks 100 miljoen euro gemoeid. Bleken zei verder goede hoop te hebben dat de Europese Unie snel geld uittrekt voor onderzoek naar het Smallenberg-virus. De Amerikaanse regisseur John Rich is overleden. Hij regisseerde onder meer afleveringen van de tv-series Mr. Ed, The Brady Bunch en The Dick Van Dyke Show. En is ook bekend en van MacGyver, The Twilight Zone en All in the Family. Voor die serie met moppenpot Archie Bunker kreeg John Rich twee Emmy Awards en twee Golden Globes. In de jaren 60 regisseerde Rich ook de films Roustabout en Easy Come, Easy Go met in hoofdrol Elvis Presley. John Rich is 86 jaar geworden. Het weer. Vanavond af en toe wat motsneeuw, vannacht droog en overal lichte tot matige vorst.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 I know a disco that's you up to come along. Now you just follow, follow the ladies. You just come on, come on now, come on. You, you. hele hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Sorry, kom er even niet uit. Ja, dat is moeilijk uh, woord <laughs> ook eigenlijk. Ja, dacht, eh, dankjewel Daan. Ja, eh, goedenavond luisteraars. Uiteraard eh, is er weer een nieuwe uitzending van Golden ZFM live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En we hebben vanavond een, een hele, voor mij hele speciale gast. Dierbare vriend, Jacques Jongmans. Goeie. Dag Jacques, goedenavond. Leuk dat je er bent. Ja, leuk hè. Terug op oud terrein. Ja, dit is niet de eerste keer dat je hier bent. Nou, nee. <laughs> Nou, nee. Bepaald niet. <laughs> Nee, echt niet. Ik heb je, ik heb je een, tweetal weken geleden gevraagd en spontaan zei je ja, graag. Heb ik graag gezegd? Ja, zelfs. Oh, ja, ik heb gezegd van ja, dat wil ik wel doen. Nee, nee, nee, nee. Spontaan graag. Oh. <laughs> dat eh, geeft mij aan gewoon dat je dit programma ook waardeert. Ja, nou ja, precies. Ik bedoel, eh, jij en ik zijn vervente aanhangers van popmuziek uit de jaren 60, 70. Ja, zeker. En de mening toegedaan dat alles wat na 80 eh, gemaakt werd bij uitzonderingen daar gelaten. Kijk, dat is een goede uitspraak. Geen, geen echte nieuwigheid heeft gemaakt. Nee, nee, nee. Oké. Je hebt een, een lijstje ingeleverd waarbij heel veel Nederlands Nederlandse groepen, zangers, eh, eh, zijn. Ja, heb ik bewust maar, gedaan. Maar slechts, maar slechts maar één eh, in de Nederlandse taal. Ja. popmuziek in de 60 jaren door Nederlandse groepen werd hoofdzakelijk uitgevoerd in de Engelse taal. Ja. Want eh, men leefde hier nog totaal in de veronderstelling dat als men maar Engels zong en een goede melodie had, dat men dan ook de Engelse markt kon veroveren. Dat is dus ook vaak gebeurd. Het is een aantal keren gebeurd. Eh, die, die, kun je vrijwel op de, op de vingers van één hand natellen. Ik kan je ze zo opnoemen. Het is Venus geweest van Shocking Boot. Het is Radar Love geweest van Golden Earring. En ehm, eh, Una Paloma Blanca van, god hoe heet die ook? George Baker. George Baker met selection. Maar die, die hebben het goed gedaan en die zijn aan later ook teruggekomen in speelfilms als, eh, als muziek. Maar voor de rest... Eh, maar je hebt, je hebt bijvoorbeeld ook eh, t shirt maar Bellamy, dat gaan we straks draaien. Dat is ook een hint geweest internationaal. Ja, ze heeft enigszins goed gedraaid in, in, in de buitenwereld. Goed. Maar was niet zo'n knaller als Raider Love en, eh, en Venus. Nee, nee, oh nee, zeker niet. Zeker niet. Maar, eh, Venus, heeft echt een aantal weken op eh, ja, Met name in Amerika, ja, Billboard, ja, ja, ja. toch gaan we zo meteen drie nummers weer draaien. waaronder Q65, You're the Victor. En ik denk dat, dat, wordt veel te weinig gedraaid nog, Dat is het ook. De meeste mensen weten geen eens wie Q65... Weet jij wie Q65 is, Daan? Nee. Nee, Nou, vierde nou, we hebben het wel meer gedraaid hoor, Dan. Maar... Ja, als ik het misschien straks hoor, dan... dan, eh, ja. dan nou, dan, niet bepaald Jordan Victor. dat, was, dat was gewoon een dijk van een groep, ja, joh. Ja, ja, ja. En, en Victor en wat, wat ze gemaakt hebben, dat waren gewoon hartstikke goede nummers. 65 Met een, bepaalde rauwheid erin, Die, die men niet gewend was hier, want alles was Nou, men was helemaal niet iets gewend, want ik denk dat Nederland in die tijd eh, toonaangevend was eigenlijk als je het eh, vergelijkt, buiten Engeland daar, Engeland daar gelaten, eh, vergelijkt met de rest van Europa, was Nederland zeer toonaangevend. Eh. dan gaan we over naar Swinging Soul Machine, ook een Nederlandse band. Ja. Spooky Zeehof. Ja, bedoel ik. Klaar. Ja, Toch moeten we daar nog wat over zeggen. En dan is de andere keuze van jou, Alexander Curly, en Even Drink Again, vind ik een beetje typisch. The victor, hear you I hear you Perfected Perfected uh, Get rid of you cause you're pushing My mind, my mind, yeah Your future Gonna fix up our hair tonight Our hair tonight Alright, gonna up that it was a bit Still got a feeling that I'm going trick How could I be pleased? She could have surprised me with a Eh, eigenlijk eh, wat Jacques en ik al zeiden. Een, eh, een nummer van helemaal drie keer niks. Maar we hebben het wel gedraaid, Jacques. Ja. weet je, het doet mij herinneren aan, aan een gevoel. Wat ik vroeger kende en nu helemaal niet meer ken. Nails in my head. <laughs> ik nooit me last van. Dat is makkelijk, dat scheelt. We gaan naar de volgende nummers. We beginnen dan met, met de Beatles, Day Tripper. Ja. Ik ben bezig met het samenstellen van een, van een Beatles marathon. En eh, daar eh, gaan we dan draaien eh, Hard Day's Night en Help en Yellow Submarine. En toen kwam ik tegen het Roof Concert op het gebouw van de Apple Studios. Het gaat dan over een videofilm. Videofilms, ja. Van een rooftop concert wat ze hebben gegeven, wat vreed verstoord werd door de Engelse politie. Waar ze onder andere het nummer Daytripper hebben gezongen. En door de hele entourage en het gevoel eromheen ja, het blijft voor mij gewoon de beste uitvoering van het perfect. Dan uh, een van de grote zangeressen die er zijn geweest, eh, Rita Franklin. Ja, nou ja, daar kan, ik, kan, alleen maar, kan ik alleen maar zeggen respect. Ja. <laughs> Respect voor het wijf. Oké. Ja. <laughs> En dan als derde draaien we Kajak, een van de, van de in mijn ogen beste groepen die Nederland ooit heeft eh, voortgebracht. Nou, in ieder geval een van de, van de betere. Nou ja. Nou, absoluut. Het is toch bijna hetzelfde? Ja, ik denk het wel. En dan eh, Starlight Dancer? Een hele aparte manier van, eh, van arrangeren en, eh, en, en, en, uitvoeren. Eigenlijk iets wat we, wat we nog niet kennen. Erg sterk. Een, nummer uit 77. Dat mag tegenwoordig in het format van dit programma. Ja, maar ik me toch niks van aangetrokken, dus <laughs> dat mag ook zo. Goed, uh, daarna laat me horen Beatles, Aretha Franklin en Kayak. It took Ja, u luistert nog steeds naar Golden CFM, het uh, live programma op dit moment van eh, de CFM, de lokale radio. Met eh, gouden oude nummers. dit was het schitterende Starlight Dancer van Kayak uitgezocht door onze gast van vanavond, dus Jacques Jongmans. Was je je tekst even kwijt net? Nee, niet echt. <laughs> Oh. Klopt wel. Dat <laughs> zo, nee, ben, ben ik toch nooit kwijt. Nou. kom, op nou. je kent me toch een klein beetje. Ja, daarom juist. Ja, dat zeg ik het ook. Goed, Weer drie nummers hierna. Ja. Oceans. Ja. Wees het words. Fantastisch. Ja. Gewoon in één woord. Een betere Nederlandse groep ziet het zijn. Ja, nou in die, in die, in die tijd zeker. Het was allemaal gillen en rouw doen en, en, en uptempo. En dan komt er ineens een eigenwijs groepje uit Den Haag die eh, er een, een, ja, een nummer uh, eh, neerzette waar iedereen plat voor ging. Uit 65 praat ja, praat over 65. Het is toch een tijdje terug, ja. ja was 15 toen. Eh, nog een, nog een, eh, een Nederlandse eh, groep, T-set. Ma ami. ja, dat ik, ik, werd, ik, weer, ik werd weer geattendeerd op T-set toen wij in het wapen Leo van Spronsen hadden. Die zat, die zat zonder gitarist. Eh, zonder bassist bedoel ik. En toen hebben we via zijn broer, die hier in Zandvoort woont, hebben we de bassist van T-set die avond geregeld. Dat weet ik nog heel goed, ja. En dat was zo'n aardige jongen. Echt. en, eh, je, kende de t-shirt toch wel, neem ik aan? Ja, t-shirt kende ik wel, maar nooit meer aan gedacht. En, toen ineens, oh verrek, t-shirt, wacht even. toch wel leuke muziek eigenlijk. Ook weer heel apart. Ja, eh, oké. Maakt toch niet uit? Maakt niet uit. Verdienen. Ik weet dat ze uit Delft kwamen en eh, dat ze toch een aantal behoorlijke succes hebben gehad. Ik denk het wel. Hans van, Eyck, andere Hans van de toetsenist die erin zat, die later nog eh, zelf door is gegaan eh, met een groepje. Peter Tetrode, de zanger, die een aantal jaren geleden overleden is. Dat, is, dat was een van de topmannen van de Nederlandse muziek. Ja, die had, die had ook dat typische stemgeluid wat, wat je in die tijd eh, veel hoorde. Dat, dat hele rauwe. je dacht eigenlijk dat ze helemaal niet konden zingen. <laughs> Klopt ook eigenlijk. Eigenlijk wel, maar het was wel mooi. Oké. Dan eh, naar eh, de man, de man van de reggae. Bob Marley. Bob Marley. Volgens mij is dat eh, een van de weinige buitenlandse nummers die ik erin heb zitten. Nou, er zitten nog wel een paar, maar dit is... Ja, een topnummer van hem natuurlijk. Ja. No Woman, No Cry. En Veel te vroeg van, van de wereld weggegaan. helaas wel. Mama, hij doet dat niet meer. Jo, echt. ja. Maar No Woman No Cry, ik, <laughs> een gigantisch nummer. Ja. Uh, hebben we nog een, eh, speciale uitvoering van, een live uitvoering. Ja. En eh, dat krijgt u zo meteen te horen.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 Bellamy. We were a child of the sun and the sky and the deep blue sea nuit. Après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy. Let's uh, give my substitute a big cheer. Let the bells ring. Let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy. You were a child of the sun and the sky. that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting new. My Bella me. let the birds sing. Let's all give my substitute a big cheer. Let the bells ring. sun and the sky and the deep blue sea my belle amie Après tous les beaux jours je te dis merci, merci You were the answer on all my questions before we're through I want to tell you that I adore you, I always do That you amaze me, believe in me now, and starting bella heel anders. We hadden het inderdaad over iets heel anders, maar dat is eh, ehm, verleden tijd, uh, Jacques. Ja. Nou, al deze muziek is verleden tijd natuurlijk. Al deze muziek is verleden tijd. in zoverre. De, volgende man is ook al verleden tijd. Ja, helaas wel. Cuban and Blizzards gaan we zo meteen eh, draaien. En dan Desolation Blues. Een van de onbekende nummers van hem eigenlijk. Ja, voor mij niet. Nee, voor mij ook niet. We zijn altijd uh, in, Groningen, in Groningen hadden we een... En koffieclub, dat, dat was, eh, dat was eh, grote mode in, eh, in die tijd. En, uh, die heette... Geen koffieshop, hè? Nee, koffieshop, ja. Die heette die heet, Route 66. En die zat, God, wat origineel. ja, nou ja, we, in die tijd waren we origineel. Joh. Het spatte er vanaf. En daar kwam ik vrij regelmatig. En daar kwam Harry ook. En daar heb ik wel een aantal keren lekker met hem zitten te bomen over muziek. En... Het was gewoon een heel aardige vent. Ja, lijkt mij wel. Ja. Eh, zeker. En eh, dan draaiden we zijn muziek ook. En dat was, dat was helemaal top. Dus echt, heb, eh, vanaf die tijd ben ik behept met het QB-virus nog geen eens zozeer met het, uh, Blizzard-virus, maar het, richt zich vooral op, hm. op QB. Nou ja, ik ben zelf ook een QB-fan, dat weet je. Ik heb hem helaas nooit mogen ontmoeten. Maar dat moet je niet moet je niks aan storen, want het is gewoon een topper eerste klas. Met geweldige muziek. En, en zometeen dus Desolation, Desolation Blues. dat eh, komt van zijn eerste, eh, eerste LP. Die heette ook Desolation. Ja, klopt. Goed, dan naar de Kings. Waterloo Sunset. Ja, gewoon leuk. Lekker? Gewoon lekker. Ja, verder, helemaal, verder helemaal niks. Gewoon lekker. En daarna Earth and Fire. Nederlandse groep? Ja, Nederlandse groep. eerste groep die... Eh, Eigenlijk doorbrak doorbrak. En ik, eh, ik kan me ooit een, interview herinneren met uh, eh, Jenny Kaagman. Je weet wel, Botox Lady van eh, <laughs> de televisie. Toen een vreselijk knappe vrouw. Ja, absoluut. Iedereen was verliefd op haar. Ja, en die vertelde in een interview van wij zijn de eerste Nederlandse groep die LP's maken met een verhaal. Elk nummer grijpt zit wat achter. Zit wat achter. Daar moest ik toen verschrikkelijk om lachen, maar eigenlijk had ze wel gelijk. En ik, eh, ik vind dit nummer, ja, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight... Ja, super. Dat geeft, geeft eh, de manier van leven aan in die tijd. ik heb ze mogen eh, zien in, toen ik in dienst zat. In, in het harde, oh, ik ben, nooit verder, ik ben nooit verder gekomen in dienst onder buffoons. Nee, ik moest wel. Nee. <laughs> nee. Maar we hadden dus elke maand een, een groep. En uh, Earth and Fire had toen eh, een try-out voor de militairen. En daar werd onder andere dit nummer gezongen. Geweldige muziek. Laat ze hem horen. QB Kings en Earth and Fire dan. ¡Gracias! city light shines so bright But I don't need no friend As long as I gaze on Waterloo sunset I am in paradise sunset's far. Sunset's far. Terry meets Julie, Waterloo Station, every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander. I stay at home at night. flies round Waterloo Underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they Waterloo sunset, they are in paradise. Little Sunset The Kings. Eh, de sunset is al lang gebeurd. Het, uh, het klokje van gehoorzaamheid tikt weer, helaas. Jacques. Tik Ik was zo blij dat je er bent. Nou, is dat zo, joh? Ja, en bent geweest ook. Want je hebt eh, toch weer een heleboel dingen heb je kunnen vertellen over jouw muziek in feite ook eigenlijk onze muziek, laten we eerlijk zijn. Um, ik, ik hoop dat je toch nog een keertje mag uitnodigen hier. Ah, jawel. jawel. Ja, dat, dat wil, ik, wil ik wel doen. Ja, toch wel. doen. <laughs> en dan zoeken we gewoon heel andere muziek uit, uiteraard. Tuurlijk. Ja, wel. Um, we gaan eh, zo meteen eruit eh, met eh, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Uh, een, van de eerste groepen die internationaal doorbrak eigenlijk. Uh, heel bekend geworden in de hele wereld. Um, ik heb geen idee, Daan. Hebben we, nog een beetje, we hebben nog een beetje tijd. Eh, hoe vond je het eigenlijk? Zo? Ja, vertrouwd. Het was, ja, een tijd geleden dat je hier geweest bent natuurlijk. Maar eh, iets, van, iets, iets van de toekomst. Van de toekomst? <laughs> Weer terug? CFM? Nee, ik denk niet. Dat, is, eh, dat is geweest. Oké, goed. Eh, we gaan in ieder geval uit met eh, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ik dank u allen voor, u, eh, voor uw aandacht. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Het was voor mij weer een genoegen om dit te mogen presenteren. Daan, bedankt voor je techniek. Graag gedaan ook de, niet de eerste keer. <laughs> Nee, nee, nee. En ook niet de laatste keer, denk ik, joh. Ik mag het hopen. <laughs> Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe live uitzending van Golden CFM.